Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer landen komen met strengere regels vanwege de nieuwe coronavariant. Die variant, Omicron heet die, dook deze week op in Zuid-Afrika. Het vliegverkeer vanuit daar werd op veel plekken snel stilgelegd, ook in Nederland. Maar het lijkt erop dat Omicron ook ons land heeft bereikt, zegt de GGD... nadat iedereen op een vliegtuig vanuit Zuid-Afrika werd getest. We hebben te maken met 61 eh, eh, positief besmette personen... dus het is zeker niet ondenkbaar eh, dat die variant aangetroffen wordt. Ja, later vandaag horen we om hoeveel Omicron-besmettingen het gaat. Steeds meer landen worden strenger. Wil je bijvoorbeeld naar het Verenigd Koninkrijk, dan heb je een negatieve test nodig. En wil je naar Israël, dat kan niet meer. Die grens zit voorlopig helemaal dicht. De politie in Groningen heeft nog eens drie mensen opgepakt na de rellen van vorig weekend. Online ging toen een oproepje rond om te komen rellen na een coronademonstratie. Er werden dingen in brand gestoken en er werden winkelruiten ingegooid. Drie eredivisiepotjes gisteravond. Ik heb een uitslagenlijstje voor je. Komt-ie. Fortuna Sittard verloor thuis met 4-1 van FC Groningen. Willem II tegen Go Ahead Eagles werd 0-1. En Pek Zwolle pakte een punt door 0-0 te spelen tegen RKC. Nog gauw een hapje eten naar de film. Of nog even sporten met je team. Dat kon gisteravond voor voorlopig de laatste keer. Vanavond gaat de avondlockdown in en moeten restaurants om vijf uur dicht. En dus schoven veel mensen nog even aan een tafeltje, zoals in deze tent in Den Bosch. Zeker weten, wij zijn een weekendje weg, dus wij eh, nemen het er lekker van. Weet je, het is wat het is. Als we met, met elkaar een beetje eensgezind zijn, dan komen we er wel. Dan zijn we er ook het snelst mee klaar, denk ik. Ik vind het voor de horeca alleen wel heel vervelend dat die eerder moeten stoppen. Daar heb ik het echt mee te doen. Daarom nemen wij het er nu van. Het weer, nou, het kan op sommige plekken flink mistig zijn. Let even op als je de weg op gaat. Verder vandaag van alles wat. Bewolkt, maar ook zon. Droog, maar ook buien. Mogelijk met hagel of natte sneeuw. En het is een graad of vijf. ZFM, Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Een vleugje melancholie daarbij, zoals we Ak van Rooyen eh, kennen. Komende dit nummer van zijn album vanaf eerder dit jaar... 90. 90 jaar was hij vorig jaar geworden. Ehm, helaas kwam Akons eh, afgelopen 18 november op 91-jarige leeftijd eh, te ontvallen. Eh, tot kort voor zijn dood bleef hij muziek maken van het hoogste niveau. Ehm, het nummertje wat je hoorde heette Papa, Can You Hear Me? En dat komt dus van dat album 90 of 90. En dat is het bruggetje ook naar mijn mede-presentator van vandaag. Onze man, onze man in eh, Spanje, wou ik zeggen. Uh, Jaap Hallo, goedemorgen Jaap. En jij bent ook zeer bekend met het werk van uh, Ak van Rooyen, neem ik aan. Ja, goedemorgen Edward. Zeker. Ak heb ik een aantal keren in de krocht zien optreden... Eh, met eh, de beroemde concertserie daar op zondagmiddag eh, van september tot en met mei. En ik bewaar daar prachtige herinneringen aan. De man die heel bescheiden, je hebt natuurlijk artiesten met een, die het hele podium vullen met hun presence. Eh, ACT was eigenlijk het tegenovergestelde. Het was een, eh, vond ik, een hele bescheiden, vriendelijke man, maar met een prachtige toon. Eh, hij, hij liet zichzelf helemaal kennen door zijn muziek. En ontzettend, hij heeft een mooie leeftijd bereikt, 91. Maar we zullen missen en fijn dat er nog een, een cd van hem is uitgekomen verleden jaar. Ja, Trouwens, zeker. nu we het toch over de kocht hebben... Eh, ik zal maar gelijk met slechte nieuws beginnen. Door de lockdown eh, van de avond die we krijgen... Eh, heeft Hans Rijmers het concert van 12 december, het kerstconcert... moeten annuleren. Ze gaan proberen om het te verzetten naar een latere datum. Dan is het uiteraard geen kerstconcert meer, waarschijnlijk. Maar in ieder geval 12 eh, december gaat niet door in de krocht. Als het niet verzet kan worden, vertelde Hans me, ik heb hem nog even contact voordat de uitzending begon, dan krijgen uiteraard de mensen die eh, al betaald hebben hun geld eh, keurig teruggestort. Mm dat eh, nog even wat betreft de dienstmededeling. Ja, dus dan nou, zullen de, mensen vooral eh, moeten gaan luisteren naar de muziek weer, denk ik, eh, zoals via ZFM Jazz wordt gebracht. Ja. Absoluut. En ook even welkom aan de luisteraars hier in Marbella en omstreken. Ik weet, er wordt in Marbella geluisterd, er wordt eh, in Calahonda geluisterd, er wordt in uh, eh, Benalmadena geluisterd. Dus eh, ook aan die luisteraars allemaal welkom. En Edward, zullen we naar het tweede nummer gaan deze ochtend? Zullen we hem eerst draaien en zeg je dan wat? Of wil je het nu al introduceren? Ik even, we hadden het over de krocht. Iemand anders die regelmatig daar was, is André Vrolijk. Eh, mhm. die uh, speelt. Eh, Johnny Meyer deed dat vroeger ook op ja. virtuoze wijze. En André Vrolijk is in zijn voetsporen eh, gegaan. Eh, we gaan luisteren eh, naar een nummer wat heel beroemd is geworden door Oscar Peterson, You Look Good To Me. Het is van, de LP, of van de CD Getting Sentimental. En naast André op accordeon horen we Martien Oster op gitaar, Edwin Corsilius op bas en Gijs Dijkhuizen op drums. You Look Good To Me. is André Vrolijk, You Look Good To Me. Ook een beetje melancholische sfeer hing daar bij dat nummertje. Eh, ja, Jaap, je had eh, iets anders klaarstaan nog. Of gekozen, ja, ik zo zeggen. Eh, een van mijn lievelingsballads van, van Rita Reis. het is, komt van de cd The Lady Strikes Again uit 1999. En dat was na het overlijden van Pim Jacobs mhm. haar eh, nieuwe eh, formatie. Eh, die ze deed met Ruud, Bakker, Ruud Jacobs natuurlijk, haar zwager. Frits Landersbergen op drums en Cor Bakker op piano. The Lady Strikes Again. En een prachtige ballad, een van de mooiste vind ik altijd van haar. A Nightingale Sang in Berkeley Square. That certain night, the night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz, and a nightingale sang in bars square. I may be right, I may be wrong. that me, a nightingale, saying in bark. 17 Larsen. De Amerikaanse tenor en bariton-saxofonist is net zoals eh, veel luisteraars van ZFM Jazz... een eh, groot fan van Gary Mulligan. En die David Larsen voorzag eh, wat onbekendere songs van Mulligan... van nieuwe arrangementen en nam het album The Mulligan Chronicles op... Waarbij die eh, ondersteund wordt door eh, een ritmesectie... Die, ja, waarvan de leden allemaal ooit met de Mulligan... Eh, in verschillende fases van die zijn loopbaan hebben samengespeeld. Dus dat is echt een must-have album, denk ik... voor die liefhebbers van de warme bariton saxklanken... en het werk van Mulligan. Jaap. Ja, en dat hebben we vlak achter elkaar gezet. Eh, ik ben ook een groot liefhebber van eh, Mulligan. En ik heb gekozen voor een nummer uit het begin van zijn carrière. Eh, opname 24 mei 1958. En hij speelt daar de muziek, gecomponeerd door Johnny Mandel... van de toenmalige cultfilm I Want To Live. Eh, als je goed uh, struint op internet, dan kan je hem waarschijnlijk hier nog wel, hier of daar nog wel eens een keer zien. Een, eh, een echte 50-jarige mhm. cultfilm. we horen Gary natuurlijk op bas, Art Farmer op trompet, sorry, op tenor, Bud Schenk op sax, Frank Casolino op trombone, Pete Jolly piano, Red Mitchell bas en Shelly Man op drums. We gaan luisteren naar Nightwatch. Watch. I heard the music just a memory But oh, what a memory it brings Dreaming of that place that I would run to Where the blackbird sings I still can hear the music I still can see the dancing But I've traded my ceiling for sky place where all beauty resides, where the blackbird sings. Don't worry, little one, hear my song. Oh, Een van de 12 originals. Die eh, klinken alsof ze rechtstreeks uit de Great American Songbook stammen. Eh, en eh, dat nummer is te vinden op het album You're the Light and the Way... van de Canadese jazz singer songwriter Alex Bird. Het is echt een uh, puikplaatje, speciaal voor de komende feestdagen, denk ik. Ehm, Jaap, jij hebt een ander befaamde, vermaarde vocalist... Ja, eh, bekend ons een sketchsong. Eh, we hebben het natuurlijk over Mel mee. En eh, Mel die wordt hier begeleid door de Marty Page Orchestra. het is een opname uit de 60er jaren van de cd Swings Schubert Alley. We gaan luisteren naar Too Close for Comfort. Be wise, be fair, be sure, be there. behave, beware, be wise, be smart, behave, my heart. Don't upset your cart when she's so close. Be soft, be sweet but be discreet. Don't go off your feet. She's too close for comfort. Too close, too close for comfort. No, not again. Too close, too close to know just when to say when. Be firm and be fair. Be sure, beware on your guard, take care when there's such temptation. One thing leads to another, too late to run for cover.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 You're heading for a mishap, boy, the first thing that you know, she have you up that old tree. She's too close for comfort. Too close. Too close. Oh, it's too close. But da do da do da Be firm and be fair. Be absolutely sure, beware on your guard. Take care when there is such temptation. One thing leads to another. Too late to run for cover. She's much too close for comfort now. One thing leads to another. Too late to run for cover. She's much too close for comfort now. One thing leads to another. Too late to run for mother. She's much too close for comfort now. Be wise, be fair, be sure, be there, behave, beware too close, too close for comfort now. Jaap, wie hoorden we hier voorbij eh, springen? Ja, dat eh, was het Ruud Jacobs en Frits Landersbergen sextet... die in 2000 een eh, cd hebben geproduceerd onder de titel... Homage to George Shearing. Het zijn allemaal Shearing-nummers... En het leuke van deze cd is als je de binnenkant open doet... dat de liner notes door George zelf geschreven zijn. En hij geeft ook wat commentaar, zelfs hier en daar wat kritisch over de uitvoering van <laughs> sommige van de nummers. Dit nummer waarnaar we luisterden was Jumpin' with Symphony Sit. En als ik het goed zie, heb jij ook wat Nederlands nu voor ons klaarstaan. Ja, zeker. Maar voor, voordat ik daar naartoe ga, weet je toevallig wie Symphony Sit is? Nee, jij wel. Ja, dat was een, eh, een blanke radio-dj die in de jaren 40 eh, de bebop eh, introduceerde. Voornamelijk natuurlijk zwarte muziek in die tijd aan een publiek. en dat deed hij met een soort van lingo, wat, weet je wel, een soort taalgebruik... wat dan ook zwarte muzikanten gebruikten in zijn optiek. En dat was heel populair, alleen niet iedereen was ervan gesmeerd. En ik heb ooit het boek gelezen van Miles Davis. Die, die, vond, <laughs> die vond de hele symfonie zit helemaal niks. dus de meningen waren beetje verdeeld over die man. Maar uh, daar, daar, daar is het nummer naar aangewijd, zeg maar, Symfonie. Eh, zit, eh, oh, Jumping okay. for Symfonie Leuk, leuk verhaal. Ja. Leuk verhaal. Eh, ja, Alexander Bates, dat klopt. Ja, iedereen kent natuurlijk eh, de gebroeders Bates. Eh, Alexander Bates is de saxofonist. Wat minder bekend dan Peter Bates, de pianist. En Marius Bates, de bassist. Maar hij heeft onlangs een plaat uitgebracht, Blues for the Legends... waarin hij een ja, soort van ode brengt aan het vette saxofoongeluid... van mensen als Ike Beck, Gene Emmons en dat soort mensen. Ben Webster. En dat is echt een heel leuk plaatje geworden... Blues eh, voor The Legends. Moet ik even kijken hoe het eh, nummer ook alweer heet. Ben ik even kwijt. Ehm, ja, nou dat zoek ik zo wel op. Maar eh, volgens mij is het Blues voor The Legends.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 En daarna hoorde je het nummer van een van de meest ja, spraakmakende zangeressen, Amerikaanse zangeressen van dit moment, Jess Mea Horn en haar versie van Lover Come Back to Me. Jaap. Ja, we nemen weer even een duik in het verleden. Eh, ook vocaal. Uh, Chad Baker, natuurlijk grandioos trompetist. Eh, maar daarnaast ook zanger met een hele feminine stem, zou ik zeggen. van zijn CD-LP Chat in Paris, een opname uit 1955 in Parijs gemaakt... met Chat op trompet en zang Raymond voor piano, Benoit Quercin bas en Jean-Louis Vial op drums gaan we luisteren naar Everything Happens to Me. make a date for gold. and you can bet your life it rains. I try to give a party and the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching calls and missing trains. Everything happens to me. I never miss a thing. I've had the measles and the mumps. And every time I play an ace, my partner always trumps. I guess I'm just a fool who never looks before he jumps. Everything happens to me. At first my heart thought you could break this jinx for me That love would turn the trick to end despair But now I just can't fool his head that thinks for me I've mortgaged all my castles in the air telegraphed and phoned and sent an airmail special too. Your answer was goodbye, and there was even postage due. I fell in love just once, and then it had to be with you. Everything happens to me. da da da da da I've telegraphed and phoned. I sent an airmail special too. Your answer was goodbye, and there was even postage due. I fell in love just once. Then it had to be with you Everything happens to me Eerder uh, deze week bereikte ons het uh, nieuws dat uh, Rob de Nijs de Nestor van de Nederlandse populaire muziek bezig is met een soort van uh, eh, afscheidstoer. De ziekte van Parkinson eh, maakt verder optreden eigenlijk eh, onmogelijk. En dat deed me herinneren gisteravond van ehm, dat hij ooit een plaatje heeft gemaakt over een aantal opnames met Rita Reis. Dus daar ging ik even naar op zoek en ik heb het inderdaad gevonden. Het nummertje Rita Reis in Rob de Nijs, Side by Side. Nou, dat gaan wij ook, Jaap en ik, doen in het tweede uur. Want we zitten alweer bijna aan het einde van het eerste uur. Dus ehm, ja, die opname komt ergens uit midden jaren 60, 1966, als ik eh, me niet vergis. Eh, begeleid door het uh, Ruud Jacobs trio met Ruud Jacobs, Pim Jacobs en Wim Overgouw. Dus ga luisteren naar Side by Side, Rita Reis en Rob de Nijs. En tot in de tweede uur. We ain't got a barrel of money. Maybe we're ragged and funny, but we'll travel along, singing a song side by side. Don't know what's coming tomorrow. Maybe it's trouble and sorrow, but we'll travel the road, sharing our load. times over ever. What if the sky should fall? Just as long as we're together, baby. It doesn't matter at all. When they've all had their quarrels and parted, we'll be the same as we started. Just traveling along, singing a song. just as long as we're together. It doesn't matter at all when they all get the quarrels and fight it.